Het grootste protest is in Cairo op en rond het centrale Tahrirplein. De demonstratie verloopt vreedzaam. De Verenigde Staten hebben topdiplomaat Wisner naar Cairo gestuurd voor overleg met Mubarak. De Amerikanen hebben verder hun overheidspersoneel opdracht gegeven het land te verlaten. Het Nederlandse ministerie zegt geen aanleiding te zien om personeel terug te halen. Er zijn juist extra medewerkers naar Egypte gestuurd om Nederlanders bij te staan. De Europese Commissie onderzoekt of Nederland veilig omgaat met de biometrische gegevens in het nieuwe paspoort. Nederland gaat de vingerafdrukken als enige land van de EU opslaan in een centrale databank. Dat gaat verder dan in de Europese richtlijnen staat. Nu worden de gegevens nog door gemeenten bewaard. Het centraal opslaan van de gegevens is omstreden, omdat nog veel onduidelijk is over de bescherming ervan. De Tweede Kamer wil snel opheldering van minister Rosentaal over de gang van zaken rond de executie van de Iraans-Nederlandse Zaghra Bahrami. De vrouw werd zaterdag opgehangen in Iran wegens drugsmokkel. De minister noemde tijdens het vragenuurtje de ophanging van Bahrami een barbaarse daad. Hij heeft de ambtelijke contacten met Iran bevroren. In de Kamer zijn veel vragen over de manier waarop Rosentaal heeft geprobeerd de executie te voorkomen. Staatssecretaris Zijlstra past zijn plannen voor de langstudeerders iets aan. Voor de studenten verandert er niets, voor de onderwijsinstellingen wel. In het oorspronkelijke plan moet zowel de student als de universiteit of hogeschool een boete betalen van 3000 euro als de student meer dan een jaar studievertraging oploopt. Zijlstra handhaaft de boete voor de studenten, maar voor de instellingen komt hij met een ander plan. Hij bezuinigt op het budget. Hoeveel hangt af van de grootte van de instelling. Het weer vanavond verspreidt over het land wat regen. In het binnenland sneeuw of ijzel. Vannacht geleidelijk droog met minima van 2 graden onder nul. Landinwaarts tot 2 graden boven 0 aan de kust.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 You're the cutest thing I ever did see. Really love your peaches, wanna shake your tree. En altijd weer lekker. Uh, wat hadden we voor nieuws vandaag? Nou, we hadden helemaal geen leuk nieuws. Want bij een brand in een pension Zee- en Duinzicht in de Marenstraat in Zandvoort... is, is vandaag omstreeks kwart voor tien een man zwaar gewond geraakt. De brandweer rukte met groot materiaal uit om de brand te bestrijden. Ter plaatse troffen ze een man aan die als gevolg van de brand flinke brandwonden heeft opgelopen. Diverse ambulances kwamen ter plaatse om de man aan zijn verwondingen te helpen. Het mobiele medisch team werd wel gealarmeerd om met traumahelikopters te assisteren, maar is niet geland in de badplaats, kon niet. Het slachtoffer is met ernstig letsel vervoerd naar het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk. Hoe de brand is ontstaan, weten ze nog niet. Wat een ellende allemaal. Laten we maar snel een plaatje draaien, want dit, dit is helemaal niet leuk. again van Atomic Kitten. Volgende week woensdag is er een nieuw programma op ZFM Radio. Dat heet Flex Radio. Dat is een programma voor de jeugd van 12 tot 20. Ik zoek daar talenten voor. Talenten op welk vlak dan ook. Of je nou goed bent in het mixen van platen. Of je bent goed in racen. Of je bent goed in hockeyen. Of je bent ontzettend goed in voetbal. En je zit bij AZ. En je, zit, je wordt eh, gescout. En je hebt wat te vertellen. Geef je dan op. En je kan je opgeven bij maura.stichting1216.nl.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 Want elke tweede woensdag van de maand, van 7 tot 8 s'avonds, heb ik Flex Radio. En daar gaan we met z'n allen natuurlijk naar luisteren. En we gaan nu luisteren naar een ander ontzettend groot talent uit Zandvoort. Alain Clark met zijn vader, Father and Friend.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 Said I'm glad that you're around. so strange. never be in touch. Oh, that's why I wanna tell you that I love you very much. Alain Clark met zijn vader. Father and Friend. Ik wilde eventjes een klein berichtje doorgeven, een, eh, een klein weerberichtje. Want vanuit het noordwesten trekt een gebied met wat lichte regen of ijzel over het land. Bij een matige zuidwesten tot westenwind is het 0 tot 3 graden. Vanavond valt landinwaarts wat lichte neerslag. Daarbij bestaat dus de kans op gladheid. Kijk uit, want het wordt waarschijnlijk glad vannacht. Vannacht is het bewolkt en droog bij temperaturen tussen de min 2 en plus 2 graden. Dus als je de weg op moet, kijk dan alsjeblieft uit, want het wordt verraderlijk glad. En dan draai ik nu een lekker plaatje van vroeger, jongens. Eh, doen jullie allemaal mee? Waarmee? Weather girl. Uh -huh. And have we got Oh, when the sun beats down and burns the top up on the roof, and your shoes get so hot you wish your tired feet was fireproof. Under Dit waren de Drifters met Under the Boardwalk. We gaan het eh, uurtje afsluiten met Oletta Adams en daarna ben ik weer bij u terug. Geniet nog even van Oletta Adams.